Supermarkt C1000 stopt met zijn kiloknallers. Het besluit is volgens de milieuorganisatie Wakker Dier... het gevolg van de acties tegen het stunten met vlees uit de bio-industrie. Wakker Dier maakte onder meer radiospotjes, speciaal gericht tegen C1000... waarin werd gewezen op diervriendelijke aanbiedingen bij andere supermarkten. Uit een interne memo van C1000 zou blijken dat de vleesaanbieding voor volgende week... is vervangen door een actie met brood... En ook zouden er binnenkort aanbiedingen komen met biologisch vlees. Iets wat C1000 als enige grote supermarkt tot nu toe had nagelaten. De Nederlandse ambassade in India heeft nog geen contact kunnen krijgen met negen Nederlanders in het gebied dat door overstromingen is getroffen. Het gaat om vijf mannen en vier vrouwen die in Kashmir zouden zijn geweest toen die regio werd getroffen door zware moesonregens. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het te vroeg is om te zeggen dat de negen zijn vermist. Er wordt nog geprobeerd ze te bereiken, maar het contact met het rampgebied verloopt moeizaam. Een groep leerlingen van een school in Limburg kon het rampgebied net op tijd verlaten. Zij zaten in een dorp in Kashmir dat door de regen bijna helemaal is weggespoeld. De politie in Hussen in Gelderland is op zoek naar de bewoner van een woning die vannacht is uitgebrand. Buurtbewoners zeggen dat hij mogelijk de gaskraan heeft opengedraaid waarna er een explosie was. De man zou zijn weggereden op een motor. Door de brand in de woning in een appartementencomplex moesten zo'n 25 mensen hun huis uit. De buren van het vernielde appartement kunnen niet naar hun huis terug, daarvoor is de schade te groot. De brandweer is klaar met nablussen en de politie is begonnen met het onderzoek in het appartementencomplex in Huizen. Het weer, vanuit het westen steeds meer bewolking. Daarbij kunnen in de loop van de dag stevige buien vallen. De middagtemperatuur is 21 tot 25 graden.